uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De republikeinse voorverkiezingen in Iowa waren een van de spannendste uit de geschiedenis. Mitt Romney won met maar acht stemmen meer van de grote verrassing Rick Santorum. Pas toen de laatste stemmen waren geteld werd duidelijk dat de grote favoriet Romney net iets meer kiezers in Iowa achter zich heeft gekregen. Maar politieke waarnemers beschouwen Santorum als de morele overwinnaar, omdat hij met relatief weinig geld en weinig ervaring een uitstekend resultaat heeft bereikt. Santorum is een conservatief katholiek die gepeperde uitspraken niet uit de weg gaat. Hij vindt dat Obama met het zorgverzekering zorgverzekeringsprogramma iedere Amerikaan afhankelijk wil maken van de overheid. Een politiek waarvoor zijn opa destijds in Italië van Mussolini is ontvlucht, al dus Centorm. Centorm en Romney hebben allebei verklaard dat ze blij zijn met de uitslag en vertrouwen hebben in het vervolg van de presidentsrace. Iowa is de eerste staat waar de Republikeinen een voorverkiezing hebben gehouden. In de komende acht maanden volgen de andere 49 Amerikaanse staten. De winnaar neemt het in november voor de Republikeinen op tegen president Obama. De opspraak geraakte Duitse president Christian Wolff denkt niet aan aftreden. Volgens de publieke zender ARD heeft hij besloten om ondanks de vernietigende kritiek in de Duitse pers gewoon aan te blijven. Wolff kwam eerst onder vuur te liggen vanwege dubieuze financiële transacties. De laatste dagen kreeg hij bijna heel Duitsland over zich heen nadat bekend was geworden dat hij had geprobeerd om de pers de mond te snoeren. Het Openbaar Ministerie is een vooronderzoek begonnen omdat Wolf mogelijk ongeoorloofde druk zou hebben uitgeoefend. Ons kanselier Merkel lijkt zich niet erg met de zaak te bemoeien. Volgens ingewijden heeft ze te druk met de eurocrisis en kan ze de kwestie Wolf er niet bij hebben. Het weer, vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden, de wind is vrij krachtig. En ook de komende dagen wisselvallig. Dit was het NOS. Het is Jolande van der Velde van de ANWB.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 lekkere dansplaat. Chance maar en au, au. Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.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 lips, pale face Breathing in snowflakes Burnt lungs, I taste Lights gone, days end Struggling to pay rent Long nights, strange men They say she's in the class 18 Stuck in her days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 d'une romance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 me to And when in your eyes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 walk like an Egyptian. 结束。